Hij zegt dat hij mede hierdoor geen vertrouwen meer heeft in wat Moskou zegt... en dat hij van plan is om terug te slaan. In het uitgaansgebied van Katwijk heeft de politie vannacht ingegrepen bij een massale vechtpartij. Daarbij waren zo'n 100 mensen betrokken. Ondanks de aanwezigheid van de politie bleef het onrustig... en daarom werd iedereen gedwongen de straat te verlaten. Daarbij gebruikte de politie wapenstokken en werd iemand getaserd. Een agent raakte gewond toen hij in zijn gezicht werd geslagen. De dader is aangehouden, net als twee anderen die het bevel negeerden... om de Badstraat in Katwijk te verlaten. In Australië zijn de afgelopen dagen zes mensen verdronken door hoge golven. Alle slachtoffers kwamen om nadat ze van rotswanden door de golven in zee werden geslagen. Het oosten van Australië heeft te maken met harde windstoten. De autoriteiten roepen op om niet naar de kust te gaan of extra voorzichtig te zijn. De meeste slachtoffers zijn vissers die op de rotsen stonden. Op knooppunt Valburg op de A50 is een auto bij een bocht in de snelweg rechtdoor geschoten... en bovenop het spoor van de Betuwe-route beland. De auto kwam tot stilstand vlak naast een paal waar de bovenleiding aan vastzit. Dat is 120 meter van de snelweg. In de auto zaten twee mensen. Zij raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.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 I keep a blue rendezvous. Mm, bubbles rise like a fountain before my eyes, and they suddenly crystallize to form a vision of you. All the plans we started, all the songs we sang, each little dream we knew seems to overtake me like a boomerang. Blue is the sparkle, gone is the tang. Each old refrain keeps returning as I remain with my memories and the blue champagne. To toast the dream that was you. the plans we started, all the songs we sang, each little dream we knew seems to overtake me like a boomerang. The blue is the sparkle, gone is the tang. Each old refrain keeps returning as I remain with my memories and blue champagne toast the dream of you. Welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz op deze eerste paasdag. En eh, het is prachtig weer. Toen ik hier naartoe naar de studio reed, werd ik echt, eh, ja, was het betoverend mooi. De zon scheen, het groen is zo fris. eigenlijk in een week tijd is alles zo mooi groen geworden. De bollevelden staan keurig in bloei. Dus een fantastische dag. Ga er lekker op uit, maar blijf nog even thuis om dit uur van ZFM Jazz af te luisteren. We begonnen met Anita O'Day beter bekend als Anita Bell Colton. Een Amerikaanse jazzzangeres, geboren in 1919. Dus dat is wel een dame die al een poosje geleden overleden is. 2006 overleden. En dit was een leuk nummertje. Blue Champagne, want het thema is natuurlijk Pasen. En sommige mensen hebben een bubbelontbijt... en dan nemen ze wat champagne de vraag is of ze eh, eh, blue champagne nemen of pink champagne. Pink champagne. En pink champagne, dat is het nummertje van Lionel Hampton. Die gaan we dan dus ook even starten. Dan kan je luisteren naar Pink Champagne Lionel Hampton. Eens even kijken, Lionel Hampton. Hier is hij, Pink Champagne. Een liefhebber van Pink Champagne, die kennen we allemaal. Prins Bernhard, niet vergeten. Dure champagne liefhebber. drink champagne that stole my love from me. Big champagne that stole my love from me. Big champagne, where can my lover be? feeling blue. Big champagne that left me feeling blue. Big champagne that broke my heart in two. Ja, mooi nummertje van eh, Lionel Hampton, Pink Champagne. En eh, Harry Mancini, een bekende filmcomponist... en toch ook wel jazzmuziek gemaakt... uit een soundtrack van een film die menig een gezien heeft... de Pink Panther. daar zit een heel mooi nummer in. Eh, champagne en Quail Quails is volgens mij kwartel. Dus ja, wie eet er nu al kwartels morgens? Misschien als je gaat brunchen. Nou, kwartel-eieren. Als je niet van eieren houdt, dan moet je een kwartel-ei nemen... want dat is wel een heel klein eindje. Uh, daar komt hij, Henry Mancini. Eens even kijken, Henry Mancini. Komt hij. Mooi nummer, luister en geniet. heerlijk zacht gekookt eitje bij te nuttigen. Het kapje eraf slaan. En dan met een lepel eh, heerlijk uitlepelen. Een zacht gekookt ei. Dat moet kunnen met de Pasen. Misschien wel meer dan één ei. Ja, het thema van deze uitzending is alles wat met de Pasen te maken heeft. Dus het eerste uur hebben we al veel over eieren gedraaid. Uh, tweede uur komt natuurlijk ook eh, toast en jam aan de beurt. En andere dingen die met paas te maken hebben. En natuurlijk ook de uh, chocolade-eieren, paashazen. En ja, misschien weet je dan wel... Ik ben benieuwd of je weet welke jazzartiest daarover iets opgenomen heeft. Uh, Toast en Jam reeds En dat is eh, een nummertje wat van de, de, gitarist Joyce Cooling... Amerikaanse jazzzangeres en eh, ja, een gitarist eigenlijk moet ik zeggen. En dat is een, dat is een, mooie muziek geworden. ik weet niet precies wanneer deze... Ik zal even kijken, Joyce Cooling, wanneer deze cd uitgekomen is. Joyce Cooling. Een cd 2004 alweer. Toast en Jam. The Girl Got To Play. you. Ja, heerlijke muziek van eh, eh, Joyce Cooling. En uh, mooie muziek, lekkere bass sound. Groove jazz, smooth jazz zou ik bijna zeggen, van de bovenste plank. Eh, we gaan een stapje terug in de tijd. We hebben al over champagne muziek opgezocht. Maar je kan natuurlijk ook wat anders drinken. Koffie hebben we al gehad. Eh, de hoogste tijd voor eh, orange juice. En als het over orange juice gaat, dan kom ik bij Bob Dylan terecht. Bob Dylan in een jazzprogramma. Ja, dat kan. Alles kan. En dit is een, een, dat zijn oude opnames, maar die zijn in 1975 opgebracht. uitgebracht, de Basement Tapes. Dat deed hij samen met de band, niet onbekend. Bob Dylan, uh, Orange Juice Blues. Moet ik hem even pakken. Bob Dylan, hier is hij. I had a hard time waking this morning heerlijke muziek van Bob Dylan. Bob Dylan een jazzachtig programma. Het kan dus allemaal. Eh, wat ook kan is Mesa Forte. En eh, ja, een beetje uh, een band die een aantal jaar geleden toch aardig nog, nog wel een hitje had volgens mij. Mesa Forte. van een cd'tje Observation 1981. we hebben het over wat je kan drinken. En Mesa Forte heeft het over een double orange juice. Misschien is het ook nog wel eens leuk om een, een thema van de jazz te doen. En de, eh, alcohol en drank. Want eh, eh, daarover hebben heel veel muzikanten wel iets gezongen of gespeeld. Messenforte was dat, met uh, Double Orange Juice. Het thema gaat nog steeds over eten. En daar past ook wel het volgende gedicht bij. Ode aan de groente. Al vorm ik met mijn vrouw een lekker paar... toch blijken onze smaken te verschillen. Want zij snapt niet wat alle mannen willen. En maakt dus elke dag weer groente klaar. Maar ik als man ben daar de man niet naar. Mijn honger met konijnenvoer te stillen Daarvoor heb ik gewoon geen smaakpapillen. Maar desondanks zijn vaak de rapen gaar. Mijn vrouw is immers net als alle vrouwen... die groente als gezonde korst beschouwen. Waar ik naar haar idee niet buiten kan. Daarom licht ik de deksel van de pan... en al moet ik dan met lange, tanden kauwen... mijn groente zal ik eten als een man een gedichtje van Driek van Wissen... ooit is dichter des vaderlands geweest. Nou ja, als je dan groente moet eten en je hebt liever vlees dan heb je eigenlijk ook champagne erbij nodig. En Ben Webster eh, en Johnny Hortz hebben daar een mooi nummertje over. Wachten op champagne, waiting on champagne. Als je dan toch groente eet, moet er wel iets lekkers bij. Ja, lekkere klanken van uh, Beb mm, Webster en eh, Johnny Hortjes. Waiting on Champagne. mooi nummertje ook. daar hebben we een zangeres klaarstaan. En dat is Rosemary Clooney. Een zangeres, een actrice en ook een jazzzangeres. Eh, heeft een hele periode is hij opgekomen. Heeft een hele periode eh, is het heel slecht met haar gegaan. Depressie, drugs en eh, erger, zou ik maar zeggen. En ergens in 1993 heeft ze een nieuwe cd opgenomen. Do You Miss New York. Staat een mooi nummer op. It's Only a Paper Moon. En dat doet ze samen met Jean Pizzarelli.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 believe in you. Me too, in you I do. oh, it wouldn't be make believe if you believe in me. And I do. Ja, dat was Rosemary Clooney. Die deed de, uh, de zang. En Scott Hamilton. Good old Scott Hamilton hoorden we op de Noorsax. Eh, John Pizzarelli zang en een gitaarsolo. It's Only a Paper Moon heet het nummer. Mooi nummertje, leuk voor de zondagochtend. Past precies, nog steeds tijdens het paasontbijt... of tijdens de voorbereiding van de uh, paasbrunch. En eh, iemand uit het verleden waar ik eigenlijk ook een groot supporter van ben... is Louis Jordan. En de, gaan we eens even kijken waar ik dat, dat kan vinden. Louis Jordan. Ja, gaan we nou niet zeggen dat ik die niet meegenomen heb. Nou zeg, dat is wel heel vervelend. Want die heb ik niet meegenomen. Dan moet ik toch iets anders gaan doen. Nou, dan gaan we iets anders doen. Dan doen we Roy Eldridge. Roy Eldridge. Een heel bekend nummer, Easter Parade. natuurlijk wel weer bij de mainstream jazz. Dat vinden heel veel mensen toch wel erg leuk. Ik had het over Louis Jordan. Ik moest even zoeken, want hij stond op een totaal andere plek. Maar ik heb hem gevonden. Als het over paars gaat, gaat het over eieren. En hoe kom je aan eieren? Daar heb je kippen voor nodig. Daar zingt hij over. Farmer Brown was taking the air, locked up the barnyard with the greatest of care. Down in the hen house, something stirred when he shouted, Who's there? This is what he heard. There ain't nobody here but us chickens. There ain't nobody here at all. So calm yourself and stop that fuss. There ain't nobody here but us. We chickens trying to sleep, and you but in. And hobble, hobble, hobble, hobble with your chin. There ain't nobody here but us chickens. There ain't nobody here at all. You're stomping around, shaking the ground. You're kicking up an awful dust. We chickens trying to sleep, and you but in and hobble, hobble, hobble, hobble. It's a sin. Tomorrow is a busy day. We got things to do. We got eggs to lay. We got ground to dig and worms to scratch. It takes a lot of setting, getting chicks to hatch. Oh, there ain't nobody here but us chickens. There ain't nobody here at all. So quiet yourself and stop that fuss. There ain't nobody here but us. Kindly point that gun the other way and hobble, hobble, hobble off and hit the head. It's a busy day. We got things to do. We got eggs to lay. We got ground to dig and worms to scratch. It takes a lot of setting, getting chicks to hatch. There ain't nobody here but us chickens. There ain't nobody here at all. So quiet yourself and stop that fuss. There ain't nobody here but us. and kindly point that gun the other way and hobble, hobble, hobble off and dip to hey, hey, hey, boss man, what do you say? It's easy pickings, ain't nobody here but us chickens. Ja, Louis Jordan uh, zang en uh, saxofoon. Eh, leuke muziek is dat uit van Louis Jordan. Zit er pit in, zou ik zeggen. Uh, dan zijn we toe aan... De, ik had je een lied over chocolade, eieren beloofd. En daar is er één die daarover zingt. En dat is uh, uh, Rosemary Clooney. Komt ze. I got a brand new Easter outfit. A coat and hat and all the rest. But there was one from the candy store that I really love the best. I got a chocolate rabbit for a special treat. A great big chocolate rabbit, sweet enough to eat. So I ate his ears on Sunday, his nose I finished Monday, and Tuesday I nibbled on his feet. Wednesday, Thursday I kept on. By Friday he was going, Saturday he was gone. Oh, I loved my chocolate rabbit from the moment that he came. And if I get another one, I love him just the same. Thank loved my chocolate rabbit from the moment that he came. And if I get another one, I love him just the same. I love my chocolate rabbit, zong Rosemary Clooney. Eh, een beetje waar ik eh, wel een fan van ben en waar ik vaker wel eens wat van draai. Als ik die tenminste de, eh, meegenomen heb, de Even kijken hoor. De hot sardines. Ja, ik heb hem. Eh, de French fries en champagne. Eh, ja, wat eet je nog meer op met de Pasen? misschien wel wat aardappels. Als je ze bakt of je maakt er frietjes van. De, eh, de hot sardines. Komt van een cd'tje uit 2016. We're gonna have a party. Invite all our friends. Drink and pretend. Life's grand, everything is dandy. Pinkies raised, we'll toast the days coming to an end, my friend. It's time for french fries and champagne. Yesterday was easy, breezing through the years. No cares and no fears. You and I, the world, are briny oyster. Let's not get sentimental. We'll tango through the tears. So cheers. Time for french fries and champagne It's bittersweet to beat the odds of losing. When every smile you see just hides a heart that's bluesing. If misery loves company, we'll need a lot more gin or oh, can win. It's time for French fries and vrolijke muziek altijd. Een beetje swing van eh, de Hot Sardines. Eh, leuke muziek. Eh, nou, wat drink je nog maar ah, meer bij Dan kom je toch bij thee terecht. Thee eens even kijken. Rita Reis en Louis van Dijk die zongen Tea for Two. Althans, Rita zong en Louis speelde piano. homes that are rented, so I have invented my own. Darling, this place is a lover's oasis where life's weary chase is unknown. Far from the cry of the city, where flowers pretty caress the street. easy to hide in, to live side by side in. Don't let it abide in my dreams. Picture you upon my knee, just tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known that we own a telephone. Dear day will break and I'll awake. Start to bake a sugar cake for you to take for all the boys to see. cake for you to take altijd bij een ontbijt. Eh, de een heeft liever koffie, de ander liever thee. En Rita Rijs zong over de thee. Mooi nummertje ook. Tea for toe, heel bekend natuurlijk. Dan heb ik iets uit Schotland. Die, eh, eens even kijken, de Jazz Paddocks heet dat volgens mij. Even goed zoeken. De Jazz Paddocks. En die hebben gezongen over popcorn. En dat is eh, van een cd'tje Scratch and Sniff popcorn, ja, wie eet dat nou bij een paasontbijt? Nou, sommige kinderen kunnen er niet zonder verschillende smaken en lekker gemaakt. van deze grappige muziek. Een beetje hip-hop-achtige muziek van de... Uh, even kijken hoe deze jongens ook alweer heten. Uh, eh, de, eh, de Jazz Spetics. Volgens mij komen ze uit Schotland. Um, ja, volgens mij zit het er alweer op. We gaan, oh, ik hoop dat je het leuk vond. We hebben een collectie gemaakt uit muziek die paste bij het paasontbijt. We hebben het over eh, brood, eh, toast, jam en alles gehad. En dan gaan we eruit natuurlijk met het eh, paasei. En dat is weer een song van onze grote vriendin Rosemary Clooney. Egbert de Easter Egg. Daar komt hij. Ik zou zeggen, maak er een gezellige eerste paasdag van. En morgen hebben we altijd nog een tweede paasdag. Ga leuke dingen doen. Hou het gezellig. Ga eieren zoeken. Ga eieren schilderen. Ga eieren kleuren. Doe iets leuks. Egbert, de Easter egg. De, eh, eh, Rosemary Clooney nog een keer. department store. All day the children came, noses pressed against a window pane. Spoke to Egbert, but alack, Egbert cried because he couldn't answer back. Then all at once the clouds rolled by to let the sun shine through. Believe it or not. teeny weeny little baby chick. And the children heard him say, Egbert wishes you a happy Easter day. geluisterd naar ZFM Jazz. Speciale uitzending rondom het thema paarse Samenstelling en presentatie Alco Beuving. En ik hoop dat je het leuk vond. Allerlei paasmuziek die paste op deze prachtige eerste paasdag. Het zonnetje schijnt. Het is aardig eh, weer. Niet te veel wind.